Hij is bezorgd over het blokkeren van hulpgoederen aan de Gazastrook. Geert Wilders denkt daar helemaal anders over. Hij noemt Veldkamp op X een zwakke minister die de kant van anti-Israël demonstranten kiest. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wat moeten we hier nou weer van maken? Het legt eigenlijk bloot dat er binnen tussen de vier regeringspartijen al heel lang sprake is van een conflict... als het gaat over het beleid ten aanzien van Israël. Eh, Wilders kiest altijd de kant van Israël. Dat land kan voor hem geen kwaad doen. En andere partijen die zijn kritischer in de richting van Israël. En eh, ja, dat zien we nu dus ook weer. De politie in Amsterdam heeft twee jongens van 17 opgepakt... na een schietpartij gistermiddag vlakbij een school. Daarbij raakte een man van 20 gewond. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn studenten van een mbo in Amsterdam. Volgens de politie ging er mogelijk een conflict aan de schietpartij vooraf. Er waren op dat moment veel mensen buiten op straat. NEC-middenvelder Dirk Proper is na vier dagen ontslagen uit het ziekenhuis. Afgelopen zaterdag botste hij met zijn teamgenoot Koki Ogawa. Ze kwamen hard met hun hoofden tegen elkaar... waarna Proper op het veld bleef liggen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht met een hersenschudding. Boben gaat nu thuis verder met zijn revalidatie. En neem geen exotische mieren mee uit het buitenland. Want dat kan je duur komen te staan. Twee Belgische jongens van 19 moeten in Kenia 7000 euro boete betalen... vanwege het smokkelen van mieren. Dat moeten ze binnen twee weken overmaken. Anders moeten ze alsnog een jaar de cel in. Je hoort Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het wordt wel als een hoge boete gezien in Kenia. Ze willen laten zien van je kan hier niet mee wegkomen. Want, zeggen ze, ze zien een verschuiving waar er voorheen vooral handel was in bijvoorbeeld ivoor van olifanten of horen van neushoorns. Ja, zijn er nu ook steeds meer eh, kleinere dieren, zoals deze mieren, waarin illegaal gehandeld wordt. De rechter denkt dat de Belgische jongens van plan waren om de exotische mieren hier in Europa en in Azië te verkopen.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 Just as long as love's around. Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you. That I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more pain. This is how it should begin. Skin on skin, just a little getting close, just a little more I don't think it's a Skin on apart. And there may come a time when you will forget my love is true. So, baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Just a little getting close Just a little more gone. Now all I want song.